Waterwalgemoed met het NOS Journaal. De 39 doden die gisteren werden gevonden in een vrachtwagen in Engeland... komen allemaal uit China. Het zijn acht vrouwen, de rest is man, zegt de Britse politie. Het Belgische OM heeft bevestigd dat de container waarin ze zaten uit Zeebrugge kwam. De Belgen en Britten zijn een gezamenlijk onderzoek begonnen. Volgens Britse media zijn de 39 mogelijk doodgevroren in de vriescontainer... bij temperaturen tot min 25 graden. De Britse politie heeft op drie plekken in Noord-Ierland huiszoekingen gedaan. De chauffeur van de truck met oplegger komt uit Noord-Ierland. Journalistenvereniging NVJ eist dat NOS-verslaggever Robert Bas... zo snel mogelijk wordt vrijgelaten. De Rotterdamse rechtercommissaris heeft Bas in ieder geval tot maandag laten gijzelen omdat hij geen vragen wil beantwoorden als getuige in een lopende strafzaak. Bas wil zichzelf en een bron beschermen in deze zaak over de moord op een GGZ-directeur... die in 2014 werd doodgeschoten in zijn woonplaats Berkel en Roderijs. De hoofdredactie van de NOS noemt de gijzeling van verslaggever Bas een aanval op de persvrijheid. In Arnhem zijn twee vaten gedumpt met daarin waarschijnlijk drugsafval. Volgens Omroep Gelderland is een van de vaten lek. En zouden er honderden liters een bos in zijn gestroomd. Een kinderopvang ernaast blijft voor de zekerheid dicht. Utrechtse ondernemers klagen over overlast door bedelaars in de stad. Het zou gaan om mensen uit het Oostblok die het winkelend publiek lastigvallen. Ook Utrechtse daklozen zijn niet blij met de bedelaars. Ze zeggen dat ze daardoor minder straatkranten verkopen. De gemeente Utrecht herkent het probleem niet... en wil dan ook geen speciaal bedelverbod instellen. Het weer nog, is wisselend bewolkt vandaag... maar er zijn ook zonnige momenten bij ongeveer 19 graden.